weg, maar er volgen al snel nieuwe buien. Het wordt een graad of 13. Dit NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen op de A6 Emmeloord richting Muiden voor Almere Buiten-Oost 4, de A7 Hoorn-Zaandam.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 De Europese ministers van Financiën gaan ervan uit dat Griekenland in de eurozone blijft. Voorzitter Juncker van de vergadering van ministers van Financiën heeft gezegd dat vertrek van Griekenland geen onderwerp van discussie is. Minister De Jager herhaalde dat Griekenland zich aan de afspraken moet houden. Minister Opstelten wil strengere straffen voor de boordencriminaliteit. Bedrijven die zich schuldig maken aan fraude of witwassen kunnen een boete krijgen tot 10% van de jaaromzet. In tijden waarin de overheid scherp moet bezuinigen, moet volgens Opstelten het misbruik van gemeenschapsgeld hard worden aangepakt. In Parijs wordt François Hollande om tien uur vanochtend beëdigd als de zevende president van Frankrijk. Hij is na Mitterrand de tweede socialist die in Frankrijk president wordt. Hollande heeft aangekondigd dat het een sobere inhuldiging wordt. Later vandaag vertrekt Hollande naar Berlijn voor een ontmoeting met bondskanselier Merkel. Boekdistributeur en groothandel Libridis in Sittard heeft faillissement aangevraagd. Er werken ruim 200 mensen. Libridis verkeerde al tijden in zwaar weer doordat de verkoop van boeken daalt. De hele boekenbranche wordt daardoor getroffen. Vorige maand werd boekhandelketen Selectis op het nippertje van een faillissement gered. De Rotterdamse politie heeft vier jongens aangehouden die in een gestolen auto reden. De verdachten uit Moordrecht zijn tussen de 13 en 16 jaar oud. Op de A20 zag een motoragent een auto rijden die als gestolen stond geregistreerd. Toen de jongens in de gaten kregen dat de politie ze op het spoor was, gingen ze er vandoor. Na een achtervolging konden de vier in een woonwijk worden aangehouden. Het weer. Veel buien die naar het oosten wegtrekken, maar daarna weer buien. Af en toe breekt even de zon door. Het